Met, nu jouw keuze ZFM.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 struck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 ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. You only stay with me in the morning. You only hold me. away. can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. 想要回答。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 the plane sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing, have ten kids and give them everything. Hold our cell phones in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. enough for me.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 Morgen wordt bekend of daar ook bommen liggen. Eerder deze maand werd in Bakel ook al een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De duizendponders zijn vermoedelijk door een Engelse bommenwerper in moeilijkheden gelost. Nederland respecteert de uitslag van de parlementsverkiezingen in Suriname, maar het verleden mag niet van tafel worden geveegd. Dat zegt minister Verhagen in reactie op de overwinning van oud-legerleider Bouterse. Die staat in eigen land terecht voor de decembermoorden en is in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. De verkiezingen in Suriname zijn gewonnen door de mega-combinatie... waarvan de partij van Bouterse, de NDP, deel uitmaakt. De piloten van het verongelukte Poolse regeringsvliegtuig hebben automatische waarschuwingssignalen genegeerd dat ze te laag vlogen. Dat heeft een van de onderzoekers van de crash van het regeringstoestel tegen een Poolse krant gezegd. De onderzoekers heeft de gesprekken in de cockpit afgeluisterd die door de zwarte doos zijn geregistreerd. Daaruit zou blijken dat de Poolse piloot de waarschuwingen om op te trekken negeerde. Op 10 april verongelukte het vliegtuig in dichte mist. Alle 96 inzittenden, onder wie de Poolse president Kaczynski, kwamen daarbij om het leven. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon gelooft dat een akkoord op Cyprus binnen enkele maanden mogelijk is. Dat laat de VN-topman weten in een reactie op het hervatten van de vredesbesprekingen tussen de Grieks en de Turk-Cypriotische leiders. De Turkse premier Erdogan wil dat de kwestie Cyprus voor het eind van het jaar geregeld is. Een akkoord op Cyprus is een van de voorwaarden voor de Turkse toetreding tot de Europese Unie. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking gevolgd door buien.